ben ik 8 kilometer door werkzaamheden. Verkeer onderweg naar Arnhem Bos volgen. Dan rij je over de A2 en de A15. Op de A16 Antwerpen richting Breda staat tussen Meer en Knoopend Galder 6 kilometer door werkzaamheden. Bij Knoopend Galder is maar één rijstrook open.